12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Mark Bartra gewond. Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzingen dat het gaat om een terroristische aanslag. Dortmund zou vanavond in de kwartfinale van de Champions League spelen tegen AS Monaco, maar dat is uitgesteld tot morgenavond. In de andere kwartfinale die vandaag gespeeld werd won Juventus met 3-0 van Barcelona. De topman van United Airlines heeft excuses aangeboden voor het uit een vliegtuig slepen van een passagier. Omdat de vlucht overboekt was, wilde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij dat de man het toestel zou verlaten, maar hij weigerde dat. De topman van United zegt nu dat de passagier nooit zo mishandeld had mogen worden. Misdaadjournalist Martin Kok is op de dag dat hij werd vermoord ontsnapt aan een eerdere liquidatiepoging. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man op straat een pistool op het hoofd van Kok richt. Het wapen lijkt te weigeren en Kok zelf loopt door zonder iets in de gaten te hebben. Later op de dag werd hij alsnog doodgeschoten. Witte Huiswoordvoerder Sean Spicer heeft zich tijdens een persconferentie verteeld aan een vergelijking tussen de Syrische president Assad en Adolf Hitler. Spicer zei dat zelfs Hitler zich niet verlaagde tot het gebruik van chemische wapens. Maar Nazi-Duitsland vermoorde miljoenen mensen in de gaskamers. In Geldrop zijn vanavond huizen ontruimd nadat een man een explosief had ontdekt in een bestelbusje dat hij een week geleden kocht. Het gaat om een bestelwagen die oorspronkelijk van Defensie was. Uiteindelijk bleek het te gaan om een oefenobject, volgens de politie nauwelijks te onderscheiden van een echt explosief. Het weer. Vannacht kan in het noordoosten wat regen vallen. In Limburg kan bij opklaringen het afkoelen tot 5 graden.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 Don't seem to be no catch. I don't think she'll drive me to the wall. Ooh, we go out at night, and the world starts feeling right. And she don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it.